Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag toegenomen met 101, heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat is het laagste sterftecijfer van de afgelopen week. Gisteren werden 115 sterfgevallen gemeld. In totaal zijn nu ruim 1800 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal ziekenhuisopnamen steeg met 260... In totaal liggen nu ruim 7100 mensen in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Vanaf 10 april moeten inwoners van Duitsland die meerdere dagen in het buitenland zijn geweest... na terugkeer twee weken in quarantaine, heeft de Duitse regering besloten. Ook gaat de grens dicht. Er geldt een uitzondering voor vrachtwagenchauffeurs, forensen en mensen die een zwaarwegende reden hebben om de grens over te gaan. Even tanken in Duitsland is dus vanaf 10 april niet meer toegestaan. De Britse premier Johnson blijft voorlopig in het ziekenhuis. Hij werd gisteren opgenomen omdat hij hardnekkige coronaklachten heeft. Een arts hem wilde onderzoeken. Johnson heeft een goede nacht gehad, maar extra informatie over hoe het nu met hem gaat is er niet. Hij wil vanuit het ziekenhuisbed zijn werk blijven doen. De marechaussee heeft vorig jaar aan de Nederlandse grenzen bijna 1500 valse reisdocumenten onderschept. Bijna 80% daarvan werd gevonden op de luchthavens de rest aan de grens met België en Duitsland of aan de zeegrenzen. Opvallend is dat er steeds vaker lookalike paspoorten worden gebruikt. In de beeld is de temperatuur voor het eerst dit jaar boven de 20 graden uitgekomen. Daarmee is het vandaag landelijk gezien de eerste warme dag. Gisteren werd het in het zuiden van het land ook al boven de 20 graden, maar nog niet in de beeld.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 Dit is ZFM. Who are you supposed to be? Stumble back home so drunkenly. Saying that you wanna make love to me. I know why. Not your commodity. Taking me for granted, now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies.